4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. In Japan is het dodental als gevolg van de orkaan Hagibis opgelopen tot 7. 15 mensen worden nog vermist. Volgens Japanse media zijn honderden mensen gewond geraakt. Veel slachtoffers werden meegesleurd door modderlawines en kolkende rivieren. Sommige mensen raakten bedolven onder het puin. Helikopters worden ingezet om mensen te redden van daken en uit ondergelopen gebieden. Gisteren lag het openbare leven in grote delen van Japan vrijwel stil. De autoriteiten hadden het advies gegeven binnen te blijven. Tienduizenden mensen zochten schuilplekken op. De Poolse vrouw van 22 die vrijdagnacht werd ontvoerd uit een huisje op een recreatiepark in Opmeer in Noord-Holland is door een Duits arrestatieteam bevrijd. Dat gebeurde in het Duitse Willig, net over de grens bij Venlo. De Duitse politie hield daar een verdachte auto aan met daarin de ontvoerde vrouw en twee mannen. Later hield de politie nog een derde verdachte aan in een woning in Bergheim. Een van de verdachten was in het bezit van een vuurwapen. Volgens de Nederlandse politie verkeert de vrouw in goede gezondheid... Haar ontvoering zou te maken hebben met problemen in de relationele sfeer. De Amerikaanse staat California gaat de productie en verkoop van bond verbieden. Vanaf 2023 mogen nieuwe bondproducten niet meer worden verkocht. De grote steden Los Angeles en San Francisco kennen al zo'n verbod. Dat gaat dus straks voor de hele staat gelden. Ook verbiedt California het gebruik van wilde dieren... zoals beren en tijgers in het circus. Overtreders van de nieuwe wet kunnen rekenen op boetes tot 1000 dollar. En dan het weer. In het noorden valt een bui of wat motregen. Elders is het droog met enkele opklaringen. De temperatuur ligt tussen de 11 en 15 graden. Lokaal kan een mistbank ontstaan. In de ochtend kans op een regen- of onweersbui.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 Can you feel it? Say you feel the same way I do Can you feel it? Can you feel it? Feel it in your blood like I do to on your own, all on your own, all on your own. Baby, you know the hardest part is you keep me I don't wanna hold, don't wanna hold, don't See you You hit me feel hard, cause you had me so low, low, low. you only so tall, cause you stopped let me grow, grow, grow. I only wanted you cause I couldn't have you now that I know. That wasn't love, that wasn't love, that was just hope. That was just hope. That was just hope. I was just move. I only wanted you cause I couldn't have you now that I know.